voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Airbus van luchtvaartmaatschappij Swiss heeft in Stuttgart een tussenlanding gemaakt om een dronken passagier het vliegtuig uit te zetten. De vrouw werd agressief toen ze geen champagne meer geserveerd kreeg vrouw van 44 had volgens de politie al een aantal glazen champagne op toen de bemanning besloot haar niet meer te schenken. Toen ze handtastelijk werd en een bemanningslid bij de pols greep was voor de gezagvoerder de maat vol. Zo'n niet geplande landing kost de vliegmaatschappij tienduizenden euro's. De Franse regering gelast het bedrijf Lactalis zo'n 7000 ton aan babymelk wereldwijd uit de schappen te halen. De melk kan zijn besmet met een salmonella-bacterie. Begin deze maand werd bekend dat 20 Franse baby's waren besmet met salmonella nadat ze babymelk van Lactalis hadden gedronken. Daarop werd al een deel van de melk uit de handel genomen. Afgelopen week werden nog eens vijf kinderen ziek. Uit onderzoek bleek dat de maatregelen die het bedrijf heeft genomen niet afdoende waren, al dus het Franse ministerie van Economische Zaken. Daarom is nu besloten om nog eens 620 partijen uit de handel te nemen. Het is onbekend hoeveel van de risicomelk zich in Frankrijk bevindt en hoeveel daarbuiten. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters heeft het woonwarenhuis Steinhof gerommeld met de jaarrekening en zijn aandeelhouders daarvan de dupe geworden. Ze hebben een miljardenschade geleden. Steinhof is een multinational die officieel in Nederland is gevestigd. Er zijn geen winkels in Nederland. De multinational verloor in een week tijd bijna 12 miljard euro. En dat is bijna 80% van de beurswaarde. Het weer, vooral in het noorden nog sneeuw. Vannacht is het bijna overal droog. Er is lokaal kans op mist. Morgen begint de dag weer droog, maar in de loop van de dag naar de ochtend komt er vanuit het zuiden opnieuw een gebied met regen en sneeuw. En dat kan weer flinke overlast opleveren. Dit was het NOS Show.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 Wat gaan we doen? Nou, we beginnen met eh, kerstmis, kerstmuziek. Ja, ja, het seizoen is begonnen. Sinterklaas is weg en huppatee gelijk die kerst erin. En, eh, we beginnen met een gloednieuwe dubbel CD. Ja, ja, van de groep Blackmore Nights. Um, en ze hebben hun dubbel cd Winter Carols genoemd. Daarna komt een eh, album van het label Arc Music, ARC Music. En dat album dat heet eh, Falling in Love at the Beach. Nou, helemaal lekker natuurlijk, maar mag het even een halfjaartje wachten, want eh, ja, dat duurt toch wel even weer. Nu een beetje koud, hè? Falling in Love at the Beach. En dat komt van Ravel met Energia of zoiets. Nou ja, je kan het allemaal volgen en lezen met alle websites erbij op uh, En daar vind je de hele playlist. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. En ehm, ja, en lekker luisteren. Natuurlijk. toch even naar de woorden. Veel luisterplezier. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Hi, this is Josie Quick with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. Hi, I'm Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. Hi, I'm Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. Hi, this is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.